De maan schijnt helder over Hollands kusten. De Nederlandse ik morgen provincie, in zee. Kaptein, matrozen, stuur mij allen rusten. Vermoeid voor het harde werken op de ree. Maar Kim de Bootsman kan nog lang niet slapen. Ligt in zijn kooi te voeren en te gapen. Dan springt hij op en leunend tegen het wand. Neemt hij zijn instrument ter hand. And van the day. in Colombo landen. De jongens gaan daar dadelijk aan de zwier. En maken ze het wat bar, daar is geen schande. Voor echte zeeman geeft daarom geen zier. Maar Jim houdt niet van al die dwaze dingen. Zit liever bij de harmonica te zingen. En als hij bij het spelen zich laat gaan, dan kan geen meisje hem staan. in harmonica. De tijden van de leer zijn nu vergeten, de Nederland is niet meer in de vaart. Ook Jim is oud en grijs, geheel versleten, en leeft nu van hetgeen hij heeft gespaard. Maar in de dorpskroeg spreekt nog meer jongen, van het lied dat eens door Jim daar werd gezongen. Vraag alle Jim dan lachen, zing het een spoor van zingen af.